is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb vindt dat het kabinet excuses moet maken voor het slavernijverleden van Nederland. Hij zei dat in de herdenkingstoespraak bij het Rotterdamse slavernijmonument aan de vooravond van Ketikoti, de viering van de afschaffing van de slavernij. De Nederlandse regering heeft tot op heden geen excuses aangeboden voor de slavenhandel en slavernij, mogelijk omdat met de beladen term excuses de regering ook juridisch aansprakelijk kan worden gesteld. In 2013 zei toenmalig vicepremier Ascher wel dat de Nederlandse regering diepe spijt en berouw heeft. Een groeiend aantal Britten heeft sinds het brexit-referendum in 2016 een tweede Europese nationaliteit genomen. Dat schrijft de BBC na haar rondgang langs 17 landen in de Europese Unie. Vorig jaar kregen bijna 13.000 Britten een paspoort van een van de geraadpleegde EU-landen. In 2016 waren het er nog iets meer dan 5000. Een jaar voor het referendum nog geen 2000. Britten kunnen met een EU-paspoort na de brexit vrij blijven wonen, werken en reizen in de EU. 14 EU-landen willen met Duitsland praten over het terugnemen van migranten. Het gaat om asielzoekers die in andere landen zijn aangekomen voor ze naar Duitsland gingen. Merkel schrijft dat in een brief aan de fractieleiders van de regeringspartijen CDU en CSU. Partijen praten binnenkort over de afspraken over migranten die binnen de EU zijn gemaakt. De CSU vond het vluchtelingenbeleid van Merkel tot nu toe te slap. En Merkel heeft nu CSU-minister Seehofer belast met de uitvoering van het terugkeerplan. Overigens hebben Tsjechië en Hongarije meteen ontkend dat ze migranten willen terugnemen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk de kwartfinale gehaald. Het was met 4-3 te sterk voor Argentinië, dat nu met sterspeler Messi naar huis kan. De Fransen moeten in de kwartfinale tegen Portugal of Uruguay. En die wedstrijd is vanavond om 8 uur. Het weer, zomers, vanavond landinwaarts nog lang, warm.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 Inderdaad, nu de Euro Breakdown. En we gaan gelijk beginnen met de tips. Want Quinten, jij gaat mij eh, nu wat meer vertellen over jouw tip. Jij zei dat hij niet zo heel erg bekend was. Maar eh, wat kun jij er nu al over vertellen? Nou, eh, mijn, mijn tip van deze week, de artiest daarvan, is Griffin. Is mhm. ah, echt super chille DJ in mijn in mijn opzicht maakt heel veel lekkere remixes, lekkere plaatjes. Nou, we gaan er naar luisteren. Ik ben benieuwd. Dus we hebben Griffin en uh, eh, Iceland met Just For A Moment. Tip van deze week. lost tip voor Quinten. Dat was dus eh, Just for a Moment eh, van eh, Griffin en Iselin. Wat is jouw review over dit nummer? Ik moet eerlijk zeggen, ik vind hem, ik vind hem lekker. Ik vind, hem erg lekker. ik was had, erg afgeleid tijdens het nummer zelf. Ja, ik werd op een gegeven moment ook onverwachts even gebeld. Door ik, ons programmamaatje. Ja, ik, ik moet straks even, ergens even bijspringen. Kijk, dat maakt niet uit. Zo ben ik. Zo. Ali, sociali. Wat, wat lief. Ja. Wat Jij bent zo'n zo'n geweldig persoon, Mike. Ah, echt <laughs> ik krijg het er zo warm van dat ik bijna vergeet dat ik zelf ook nog een tip heb. Hey, ik heb een eh, tip die iets meer... Eh, ja, het is normaal gesproken... Ik, had de laatste tijd had ik wat meer nummertjes een beetje in de rap zien eigenlijk. En ik ben dit, dit nummer ben ik echt puur toeval. Ben ik echt vlak na mijn vakantie ben ik hem tegengekomen. En dat is een nummer met wat meer energie. Laat ik het zo zeggen, eh, dit is een, uh, een, een, een, hard... ja, ja, bijna wel een hardstyle versie. Het is een hardstyle nummer. Ja, ik weet het niet of het echt hardstyle zou mogen noemen. Maar ja. ja, laat ik het zo zeggen. Dit is ook een beetje voor de mensen die Disney fan zijn. En die eh, de film van, eh, van Janna hebben gekeken. I've been staring at the edge of the water Long as I can remember Never really knowing why I wish I could be the perfect betrayal far Ja, ik zei het al. Niks over gelogen. Wat extra energie, dat waren de Tweakers met How Far I'll Go. Die zijn gek hoor, die twee. Ja, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, dit, in, ieder geval, in ieder geval, ik heb natuurlijk een dochter van drie, voor de, mensen die, de meeste mensen die weten dat tegenwoordig van, maar ik, ik heb natuurlijk een dochter van drie en ik nee, kijk heel veel Disney films en ik moet zeggen, ik verfoei de Disney film Frozen, te veel gezien, maar Fajana vond ik dus wel een leuke film. Echt? Ja, ik vond het echt een stoere film. Ik heb hem nog nooit gezien. Weet je wat ik echt een leuke film... Ik weet niet, of dat, of, ik weet niet zeker of dat van Disney is. Big Hero 6. Is dat van, van Disney? Eh, weet ik eigenlijk niet. Maar heb ik heb hem gezien. Ja, dat vond ik, ook, dat vond ik wel echt een leuke film. Ik vond hem echt stoer. Ik vond hem echt stoer. Sowieso met Fallout Boy als de soundtrack. Dat was wel echt dik. Toch? Nou, ik vond hem echt... Ik, serieus, ik, die vond ik inderdaad heel stoer. En ja, ik denk, nou ja, weet je, dat is eh, wel, wel, wel kick. Sowieso. Sowieso. Dit is wel echt uh, lepe, lepe, lepe dingen, weet je. <laughs> lepe dingen? Lepe, lepe dingen. <laughs> wat, hebben, wat hebben we nog meer allemaal? Wat hebben we nog meer? Ik, we vond, hebben, ik vond het een leuk eh, plaatje. Dan. het was een leuk plaatje. Goeie, goede track. Even, even goed track. Goed track. track. Track, Hey, eh, jij had eh, sowieso wat nieuws. Want we hebben natuurlijk... Tweemaal nieuws. Echt heel veel van Drake gedraaid. Sowieso. Maar nou heeft hij dus ook, van wat ik nou begrepen heb, weer, ja, ja, je kan niet alleen een nieuw album gedropt. Hij heeft een dubbel album. Maar hij heeft gewoon echt, gewoon echt nog iets groters gedropt. Een enorme bombshell dropt deze man. Want in zijn nieuwe album, in het nummer Emotionless... Mhm. vertelt hij dus dat hij gewoon een kind heeft. Echt waar? En zeg maar, ik dacht altijd van, nou, die man zal wel een vrouw hebben, weet ik toch. Maar daar blijkt dus dat hij helemaal geen vrouw heeft. Hij heeft aardig wat, met, aardig wat relatie gehad met bekende mensen. Ja, ja, ja. Maar hij heeft dus met een Franse artiest en eh, ja, vroeger porno ster eh, Sophie Brassau, als ik dat goed uitspreek. Zal ongetwijfeld niet, want het is Frans. En die heeft dus daar heeft hij dus een kind mee. En dat, heeft hij ook, hij, hij, vertelt dat hij dat dus niet heeft verborgen. Eh, maar dat hij dat gewoon wou laten gaan. Want hij wil het kind ook gewoon een, normaal leven gunnen. Ja. Maar ja, hij zegt, als het niet waar is... Waarom zou, waarom zou het gerucht dan nog rondgaan? Dus hij heeft gewoon gezegd, het is zo. En in zijn nummer gaat, praat hij daar ook over. Hij dedicate het hele album. Hij dedicate het hele album aan zijn kind. Leuk. Dus eh, coole boy. Ja, ja, gaaf. Ja, nou ja, kijk, het, eh, kinderen, kinderen. Drake is gewoon papa, papa. hey, ehm, ik zei het net eerder ook al. Maar eh, ik, ik had nooit gedacht dat in, in mijn tijd eh, als, als, als, als DJ... dat ik eigenlijk eh, Will Smit met een nieuwe plaat zou aankondigen. Ja, had ik dus nooit verwacht. Ik heb hem wel heel veel gedraaid. Dat ik nog de Nightwalk deed. En, en uh, eh, Knockout heb ik hem ook nog gedraaid. Ehm, maar eh, eh, dat, waren al de, dat waren platen zoals Miami, Switch. Ehm, wat hadden we nog meer? Hij heeft, hij heeft, heel, hij heeft best wel plaatjes gemaakt volgens mij. En zeg, ik, nogmaals, ik had niet verwacht dat ik hem zou, zou gaan draaien. Of in ieder geval opnieuw zou gaan aankondigen. Maar hij heeft dus eh, eh, de, meegedaan aan het officiële nummer van eh, ja, in ieder geval de, het wereldtoernooi, het, het WK. je wat is dat dan? Dat is <laughs> de moeder van Dijk. Zo. Ja. Ja, ik kan wel zien dat hij niet voor de ogen is gegaan. Nee. <laughs> oh, Zo. Hm. Nee, maar, waar ja. het over? Oh. <laughs> oh, lekker professioneel. Frank Daan, als je luistert. Zo kan het dus niet. Nee, maar eh, wat ik dus net zeg. Ehm, hun hebben dus, eh, hij heeft dus samen met eh, Nicky Jam en Era Istrevi... heeft hij het nummer Live It Up heeft hij dus gemaakt. dat is dus de official song 2018 FIFA World Cup. Dat, dat is dus, dat, daar heeft hij dus aan bijgedragen. En ja, nu hoor ik jullie allemaal roepen... Mike, Mike, vertel, draai die plaat, maak ons gek. Nou, weet je wat ik dan zeg? Dat ga ik doen. Als je het doet. <laughs> Zo kan het ook. Zo kan het ook. Oh, wat een afgang. Heerlijk. Jezus, je moet toch ook Maar Mike, Mike, draai die plaat. Doe het. En dan zeg ik, dat doe ik ook. Live it up. WK nummer 2018. Will Smith, Nicky Jam, Era, Estravi. Let's go! truth, no fears, one flag, all oh, year. We've been waiting for this all oh, year. we all at? We right here. friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go friends. So don't go look at me with that look in your eye.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 love. My lover, lover, lover, I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, my mind, my, my, my, mind will lead to paradise whenever I'm with you. Ride on. Well, I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long. Well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there. I know on those other boys, but this time it's real. it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real. it's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your If it feels like paradise. time. My time, well, it's a never ending helter skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my boom boom heart, it's a beat and it's a thumping, and I'm alive. I know you heard it from those other boys, but this time between it's all in that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's all in that I feel it. bloody veins. You know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. Ook bij mij is het paradijs hier. Oh, George Ezra met Paradise. Ja, heerlijk. Dat waren even lekker drie plaatjes achter elkaar. Je hoorde natuurlijk eh, George Ezra, Paradise. Daarvoor hoorde je These Jays, Jazz, Glyn en Macklemore. En daarvoor hoorde je eh, Friends. En daar helemaal voor hoorde je natuurlijk de unieke aankondiging van Live It Up het officiële nummer van het WK 2018.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 Hij spint die platen en rapt en dropt die teksten. Nog beter dan rapper Charles. Oh. Ja, Rapper Sjors, eh, ja, daarover gesproken. Voor de mensen die het willen weten, rapper Shores heeft een nieuwe track uitgebracht... en hij heeft ieder radiostation gevraagd om te draaien. Maar net als ieder fatsoenlijk radiostation in Nederland... Doen wij draaien wij dat niet. Heeft hij ons gecontact? <laughs> Nee. Nee, hij heeft ons niet direct gecontact. Dus dat vind ik een schande, rapper Shores. Een schande. We gaan verder met de nummer 20. Want op nummer 20 staat Marshmallow. En Anne-Marie met Friends stond vorige week nog op plek 17. En ja, je hoorde natuurlijk Rudimental, Jazz Glynn, Macklemore en Dan Kaplan. These Days op plek 19. Op plek 18 hebben we George Ezra met Paradise. Is weer één plaatje geklommen, want toen stond hij nog op 9. 19 vorige week. En Selena Gomez, Back to You, stond op 14. Moet het nu doen met de 17e plaats. Op plek 16 hebben wij, en nooit gedacht dat ik die ook, ook nog eens in de lijst zou krijgen... Kanye West met All Go. En op 15 hebben we Jess Glynn, I'll Be There. En op 14 hebben we Ariana Grande, No Tears Left To Cry. En op plek 13 hebben we Childish Gambino met This Is America. Tot vorige week op plek 6. En Kygo featuring Miguel, Remind Me To Forget op plek 12. Drake, Nice For What vinden we op plek 11. En op plek 10 hebben we dan de volgende artieste, dat is eh, Anne-Marie. En die wil nog niet, op dit moment wil ze dan geen vrienden met je zijn. Maar ze zingt dan over het jaar 2002. I will always remember The day you kissed my lips Light as a feather And it went just like this No, it's never been better Than the summer Of 2002 But acting like grown ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. Yes, ik zei het al. Anne-Marie 2002, zoals ik het al zei. Ja, en dit nummer zingt zij over 2002. Dus de liefde van 2002. En dan moet ik heel eerlijk denken, want Anne-Marie is volgens mij nog niet zo oud. 2002 is 16 jaar geleden. Toen was ik respectievelijk gekeken 12. Oud. Oh. Ze is 27. Ja, dan was je elf. Maar eh, wat voor puppyliefde heb je dan gehad? Nou, ik vind dat nou niet echt tellen. Ja, nou oké. Okay. Nou, nou oké. Nou oké, maakt niet uit. Prima, maar ja, 2002, dat hoorde je natuurlijk net van eh, onze eigen eh, lieve Anne-Marie. We gaan straks natuurlijk weer door met de Euro Breakdown. Om tien voor 9 pakken wij natuurlijk de nieuwe nummer 1 erbij. Want ja, er is een nieuwe nummer 1. Ja hoor! Ja, die is zeker. En we gaan straks ook nog een plaatje draaien waar ik heel, heel, heel nieuwsgierig naar ben... En eh, daar horen jullie straks natuurlijk meer over. Maar we hebben nieuws. We hebben nieuws. We hebben nieuws. We hebben nieuws. Want Eminem reageert, zoals elke man zou doen, op de Nicki Minaj datingroddels. Oh my god. My. Oh my god. Oh my god. Insta live. Eminem zegt als vol. Wie wil allemaal dat ik date met Nicki Minaj? Ik weet niet waarom je dat zomaar zou vragen. Maar die vraag stelde aan het festivalpubliek in Boston afgelopen zondagavond. Toen de toeschouwers juichend reageerden, zei de rapper grappend terug... Ik ook. Eminem stond op het jaarlijkse Boston Calling en maakte gebruik van het moment om te reageren op de geruchten die de ronde doen over een vermoedelijke relatie tussen Nicki Minaj en hijzelf. Ja. Wauw. De Queen of Hip-Hop hielp de roddels zelf de wereld in... toen ze vorige week vrijdag een video post op Insta met de caption... Ik vertelde ze dat ik Slim Shady had ontmoet. Heb een M binnengehaald. Een mm Een fan vroeg onder haar post of zij en Slim aan het daten waren. En Nicki reageerde met een simpele ja. Nou ja. Wauw. Ja, M&M We hebben nog meer bewijs. Had ik niet verwacht eigenlijk. Ik ook niet. Fans van beide MC's gingen vervolgens los en spoorden bewijs op voor de relatie... en gingen daarvoor helemaal terug naar 2011. In dat jaar de M&M Fast Lane. Een track waarin hij expliciet zei wat hij met Nicky wilde doen. Oeh. Nou, maar andere mensen hmm. zeggen dus dat het een vorm van troll is. Supporters van de relatie die tegenwoordig en Mickey heet... Ik weet niet waarom je dat zo oh. doet of een dus betere combinatie van de namen van de artiesten. Kreeg wel door dat het de twee van het internet aan het trollen waren. Toen Eminem reageerde op de post van zijn vriendin, tussen aanhalingstekens. Ah. ah. En Nicky maakte op haar beurt een eind aan de publieke discussie tussen haar en haar husband. Toen ze schreef naar Eminem... Babe, I thought we were gonna keep it on the low till the wedding. Ah. Wat denk jij hiervan, Mike? Ja, ik, vind het sowieso, sowieso ik vind het, ik vind het onverwachts, maar meer omdat ik... Eh, ja, kijk, natuurlijk. Eminem eh, is natuurlijk ook iemand met gevoel. Hè. Laten, we, laten we dat voorop stellen. Maar ehm, ik, ik had hem niet met Nicki Minaj verwacht. Ik had het echt niet verwacht. En ik dat ook niet. Meer, niet dat, dat, dat, het is geen onknappe vrouw. Er is een bol aan gesleuteld. Laten we dat vooropstellen. Dat is niet de eerste keer dat zij een APK-beurt heeft gehad. Maar eh, ik had het niet verwacht. En ja, ja, kijk, als u gelukkig zijn, joh. Praise and love to the world. Voor ik, weet, ik weet niet of het echt zo is. Voor M. Nicky? Of het, ja. M. Nicky, ik weet niet. Ja, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik weet het niet. We gaan hem bij je maken. Oh, we zijn echt een roddelblad aan. Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk dat wij de nieuwe story aan het worden zijn. Ja, laten we wat leuks gaan doen. Ja, laten we zeker wat leuks gaan doen. Want eh, als jij nou aan Oosterse vechtsporters moet denken. Aan wie moet jij allemaal denken? Noem eens even wat namen. Weet ik veel. Oosterse vechtsporters. Laat, laten we bekende acteurs. Oosters. Ja? Weet ik veel. Aziatisch Jet ja. Hebben, eh, wat hebben we nog meer? Uh, Bruce Lee. Ja, ja, ja. Ja, wat hebben we nog meer? Ja. Uh, geen idee. Zeg. Nou, ik, weet je ik, ik, ben al de hele week aan het werk, maar ik laat me even met rust. Oké. Laat ik het zo zeggen, je hebt ook nog Jackie Chan. Ah, nee. Helemaal vergeten. Chesto. Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, that's a plan. I just saw the sushi from Japan.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 I take you with, take you with me, take you with me. Mm. What if I left? must be my fire tonight. Take it with take giving you just want vraag je je af... Is it better now? Nee. Post Malone. Of toch wel? Better now. En waar die staat, dat ga je straks dus horen. Dat ga je eigenlijk nu dus horen. Voordat we eigenlijk eh, naar One Kiss zouden gaan. Ja, het is niet de nummer 1, dat, dat moet ik wel oh. zeggen. Want One Kiss is dus eh, van de troon afgestoten. Maar door wie? Dat eh, gaan jullie straks eh, natuurlijk horen. We gaan eerst eh, eens even beginnen met het aftellen van de nummer 10 naar de nummer 1 van de top 40, de Euro Breakdown. Dus even kijken wat er in de top 10 daarvan is gebeurd. En dat gaan we doen onder het mom van het volgende bedje. Ja, zoals ik al zei, het is tijd op nummer 10 hebben we Anne-Marie 2002. Stond vorige week nog op plek 7. Plek 12 vorige week David Guetta, Sia en Flames. Heeft zich drie plaatsen omhoog gevochten. Dat op nummer 9 dus. Maroon 5, Cardi B, Girls Like You op plek 8. En Cardi B, Bad Bunny en J Balvin met I Like It van 10 naar 7. Chesto, Premium en Post Malone, Jackie Chan van 8 naar 6. En Dennis Lloyd, Nevermind, een plaatsje gezakt van 4 naar plek 5. 5 Seconds of Summer, Youngblood van 5 naar 4. En van Post Malone Better staat op 3. Van vorige week ook op 3, heeft zijn plaatje vastgehouden. En dus vorige week is dus uh, uh, Dua Lipa en Calvin Harris met One Kiss... is dus van de troon gestoten en staat dus nu op 2. De nieuwe nummer 1, en ja, die staat helemaal alleen bovenaan. Je zou bijna kunnen zeggen dat die plaat solo gemaakt is... maar toch doen ze het met z'n tweeën. En eh, dan heb ik het over niemand minder dan Clean Bandit, Demi Lovato met Solo. solo. En dat is natuurlijk Demi Lovato, Clean Bandit en Solo. Ah, jongens, jongens, jongens, ja. Het is alweer bijna zover. We gaan bijna de toko hier afsluiten. Wat gaat dat toch snel? Hè? Ja, het gaat inderdaad snel. En af en toe vergeet je dat wel eens. En dan denk je van, hé, wauw. Wat, eh, hoe dan? Kom werk maar zo snel. Ja. Of konden we maar gewoon betaald hiervoor krijgen? Nou als, knipoog, knipoog. Al, als dat een, een, mogelijkheid is, dan eh, zal ik eh, zeker niet degene zijn die daar slecht over gaat. zo dus, kan het ook. Ja, ja, ja, zo kan het inderdaad ook. Dus ja, ja. Het is tijd voor de afsluitingstune. Het was weer super gezellig. Ah, met z'n tweeën dit keer. Heerlijk. Essootje nog naar Geurt en naar Tim. Strijders van de dag. Strijders Mike gaat straks ook strijden voor ons. Ik kom straks eh, jou vervelen met bier. Heerlijk, heerlijk. Ja, lekker geld in je zak houden. Heerlijk, pompen, pompen, pompen. Ja, even, heerlijk. even je biertje curlen. Heerlijk. We nog plannen voor morgen? Eh, ja, eh, babykamer vrijmaken. Daarna het eten met broers en zus. Want mijn zus die gaat maandagnacht op uitzending naar Curaçao. Dus ja, een druk weekend over het algemeen. Maar ja, is dat slecht?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 Nou ja, hun vonden er niks aan. Ik kan je wel vertellen, ik vond er wel wat aan. We gaan die laatste vijf seconden nu in. We gaan eruit. Later. We gaan naar huis. We gaan wat doen. Leven. Doei!